Michel Koenen met het NOS-journaal. Criminelen zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt Rijksrecherche-directeur Van Baren in NRC. Hij spreekt van een verdienmodel binnen het criminele milieu. Hij pleit ervoor beter vast te leggen wie welke informatie opzoekt bij gemeenten... zodat daders makkelijker aan te wijzen zijn. Gemeenten zijn nu naïef, stelt hij. Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu. Eind vorig jaar had maar een kwart van de mensen boven de 15 vertrouwen in het parlement. Het laagste niveau sinds 2012. CBS liet het vertrouwen toen voor het eerst meten. Uit de laatste cijfers blijkt dat tijdens de coronapandemie het vertrouwen in veel instituties toenam. Na corona daalde het weer tot het niveau van voor de pandemie. En bij politiek, banken en grote bedrijven was het vertrouwen zelfs minder geworden. Het vertrouwen in de medemens is de afgelopen tien jaar juist toegenomen. De honderden dode meeuwen die sinds vorige week zondag in het Zwarte Meer en het meer zijn aangetroffen... zijn inderdaad doodgegaan aan de vogelgriep. Het gaat om een zeer besmettelijke variant van het virus. Rijkswaterstaat raadt aan dode meeuwen niet aan te raken of op te ruimen, maar experts te waarschuwen. En Rusland viert vandaag de dag van de overwinning... waarmee de zege op Nazi-Duitsland wordt herdacht. Vorig jaar wonen geen enkele buitenlandse staatshoofd of eh, de plechtigheden bij. Maar dit jaar zijn er weer enkele premiers en presidenten van andere landen aanwezig. Het zijn allemaal voormalig Sovjet-staten zoals Kirgizië, Tajikistan, Oezbekistan, Belarus, Kazachstan en Armenië. Ze zitten samen in een door Rusland geleide regionaal militair bondgenootschap. Het weer vanuit het westen breidt de regen zich langzaam uit over het land. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog en kan het 18 graden worden. In de regen wordt het niet warmer dan een graad of 15.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 Ehm, daar staan nog steeds de meeste files wel in Noord-Holland. Op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor het Komplein een kwartier vertraging door bergingswerk. De A9 naar Alkmaar 10 minuten extra tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein. Hier is door een ongeluk de rechterreis ook dicht. En de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en het AMC heb je 10 minuten extra nodig. De A10 bij Zeeburg is inmiddels weer helemaal vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 Israël heeft vannacht met luchtaanvallen in de Gazastrook... drie leiders van terreurgroep Islamitische Jihad gedood. Ook twee andere volwassenen en zeker vijf kinderen kwamen om het leven. Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu. Volgens het CBS had eind vorig jaar nog maar een kwart van de Nederlanders... boven de 15 vertrouwen in het parlement. Rusland viert vandaag een van de belangrijkste feestdagen van het jaar. De dag van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. In Moskou zijn de voorbereidingen voor de grote militaire parade in volle gang. De eerste raketten en militaire voertuigen rijden al een proefrondje. Het weer vanuit het westen trekt er langzaam een groot regengebied over het land. Het wordt 15 tot 18 graden.